die vandaag in Tilburg zou worden gehouden gaat niet door. Dat heeft de burgemeester besloten. Volgens een woordvoerder zijn er aanwijzingen dat het gezellige familiekarakter van de motordag niet kan worden gegarandeerd. Motorrijders die vandaag toch naar Tilburg komen worden weggestuurd door de politie. De afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen uit vrees voor een confrontatie tussen de Hells Angels en de Molukse motorclub Satudara. Het weer, in de kustgebieden kans op een bui. Overdag opnieuw buien en af en toe zon. Het wordt 18 graden.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 Zeker zes mensen zijn omgekomen door het noodweer. Irene gaat langzaam naar het noorden. In New York is het openbaar vervoer uit voorzorg stilgelegd. Veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van de burgemeester om te vertrekken. Vooral overstromingen zouden New York bedreigen. De secretaris-generaal van de Arabische Liga wil met de Syrische president Assad praten over het stoppen van het geweld in zijn land. De stabiliteit van Syrië is volgens de Liga cruciaal voor de stabiliteit van de Arabische wereld. President Assad treedt keihard op tegen de massale volksprotesten. Daarbij zijn ruim 2000 mensen omgekomen. De Harley-dag in Tilburg gaat vandaag niet door. Dat heeft de burgemeester besloten omdat er aanwijzingen zijn dat het gezellige familiekarakter van de motordag niet meer kan worden gegarandeerd. Motorrijders die vandaag toch naar Tilburg komen worden weggestuurd. De afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen uit vrees voor een confrontatie tussen motorclubs. De Amerikanen zeggen dat ze de nummer 2 van Al-Qaeda hebben gedood. Het gaat om Atiyah Abd al-Rahman en hij zou zijn gedood in Pakistan. De VS wil niet zeggen hoe Rahman is gedood, maar zijn dood viel samen met de melding van een aanval door een onbemand vliegtuig van de CIA. Bij de ontsporing van een tram in Rio de Janeiro zijn vijf mensen omgekomen.